Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi betreurt de veroordeling van zes journalisten. De vonnissen zijn volgens hem slecht voor de reputatie van Egypte. Of de straffen worden herzien, zei Sisi er niet bij. Twee weken geleden kregen de journalisten celstraffen tot tien jaar opgelegd. Onder meer omdat ze terroristen zouden hebben geholpen. Drie van hen, onder wie de Nederlandse Rena Netjes, waren tijdig het land ontvlucht. Israël heeft bij luchtaanvallen op de Gazastrook zeven Hamas-leden gedood. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël. De spanning is hoog opgelopen door de moord op drie ontvoerde Joodse tieners, gevolgd door de dood van een Palestijnse jongen. In die laatste zaak zitten zes Joodse extremisten vast. Een van hen zou gisteren hebben bekend. De burgemeesters van een aantal grote steden gaan met elkaar praten over terugkerende jihadstrijders. Dat gebeurt morgenavond, meldt het AD. Bij het overleg zijn ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de burgemeester van Antwerpen aanwezig. Vorige week werd bekend dat tot nu toe zeker 30 Nederlandse jihadisten uit Syrië zijn teruggekeerd. De angst bestaat dat zij aanslagen willen plegen. In noodsituaties sterven onnodig veel mensen doordat hulporganisaties te bureaucratisch werken. Dat staat in een rapport van Artsen zonder Grenzen. Vooral de Verenigde Naties krijgen ervan langs. De VN is wereldwijd de belangrijkste hulpverlener, maar is log. En verschillende afdelingen voeren onderling competitie, zegt Artsen zonder Grenzen. En daardoor worden veel mensen in nood niet bereikt. Voor scheidsrechter Björn Kuipers zit het WK erop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 te pido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 Finally, you found that track. Slowly, you will move into the right direction. Hold your head up to the sky. Don't be scared and don't be shy. stars ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 模样。 van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 defies gravity. She's the greatest cook. And she's fat free, fat free, fat free, fat free. She's been to private school. she's me distrai.